Zes uur. Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. De Vereniging van q patiënten is niet tevreden over de financiële tegemoetkoming die het kabinet biedt. Patiënten en nabestaanden kunnen maximaal 15.000 euro krijgen. Volgens de vereniging is dat bij lange na niet genoeg. Zo zijn er zieke ondernemers die hun bedrijf hebben moeten opgeven... en daardoor vele inkomens, veel inkomsten missen. Duizenden mensen kregen Q-koorts. 74 overleden erdoor. De ziekte verspreidde zich via geiten- en schapenboerderijen, vooral in Brabant. In totaal is 14,5 miljoen euro opzij gezet voor de compensatie. Het wiet-experiment waarbij door de overheid gecontroleerde hash... de illegale buitenlandse hash moet vervangen, is gedoemd te mislukken. Dat zeggen koffieshophouders tegen Nieuwsuur. Volgens hen is de kwaliteit van Marokkaanse hash vele malen beter... dan de hash die de overheid in Nederland wil laten kweken... Onder meer doordat de grond en het klimaat daar beter zijn. Daardoor blijven gebruikers volgens de koffieshophouders kiezen voor illegale buitenlandse wiet. Ook een aantal Tweede Kamerleden is bezorgd dat het wiet-experiment hierdoor zal mislukken. Rechter Waabeke van het gerechtshof in Den Haag is van de rechtszaak afgehaald... die door de anti-rooklobby is aangespannen tegen de tabaksindustrie. Waabeke had daarom gevraagd nadat hij door advocaat Fiek was beschuldigd van vooringenomenheid. Fiek, die de anti-rooklobby vertegenwoordigt, had van een kennis gehoord... dat Wabeke tijdens een etentje had gezegd dat roken ieders eigen verantwoordelijkheid is. Wabeke zegt dat deze berichten in de media hem aangrijpen en irriteren... en hij is bang dat hij daardoor niet meer onbevangen over de zaak kan oordelen. Pieter van der Hogeband wordt mogelijk de chef de mission... voor de Olympische Spelen in Tokio. De oud-zwemmer is in gesprek daarover met sportkoepel NOC-NSF. Maar beide partijen hebben nog geen akkoord bereikt... De koepel en Van den Hoge Band willen dan ook niet reageren. Het weer geleidelijk verdwijnen de meeste buien, klaart het op. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 5.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 Onlangs is van haar het album Secret Love verschenen, met daarop het aanstekelijke McCarthy's Party, waarmee ik opende. Welkom en ik wens je weer ontzettend veel luisterplezier. Robert Mitzel is afkomstig uit Louisiana, maar woont al jaren in Ierland, waar hij ook zeer bekend is. Zijn nieuwe single She's My Baby brengt hij nu voor het voetlicht. Ook Lisa McHugh is een ster in Ierland. En zij sluit dit blokje heel toepasselijk af met Bye Bye. dancing Cause I'm on the sofa with my best friend.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 Ze is afkomstig uit de Appalachian Mountains. Geboren met folk en country in haar bloed komt ze uit een lange rij zangers, muzikanten en gitaarbouwers uit Oost-Kentucky en West-Virginia. Als autodidactische gitarist begon Martha al op jonge leeftijd met het schrijven van songs. Ze heeft het podium gedeeld met Ricky Skeks en Merle Travis. En na twee succesvolle tournees in Europa woont Martha een deel van het jaar in het Franse Bordeaux. Deze Texaanse troubadour legt haar ziel en zaligheid in elke song hetgeen duidelijk wordt via haar nieuwe album Dancing Shadows, met Hillbilly Top als mijn favoriet. Martha Fields met de song van het album van de maand. Nu Phil Vezzer met My Chevrolet. Lacey G. Dalton oogste successen tussen eind jaren 70 en begin jaren 90. Daarna werd het angstvallig stil rond haar. Ze is bekend om haar gruizige, krachtige stem.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 These young desperados who can't be tied down have driven me almost insane. Mama, I never pick winners. I've only myself to blame. Abby Gardner is de dobro-speelster en leidster van het akoestische folk- en bluegrass vrouwentrio Red Molly. Ze is een volleerd songwriter die al eerder op de solotour ging met het album Hope uit 2011. Toen bleef ze dicht bij haar Red Molly geluid. Wishes on a Neon Sign omvat een genrekruising. Grotere, klinkende inspanning vol met wervelende toetsenborden, achtergrondzangeres en elektrische gitaren. Het muzikale palet van Abby Gardner heeft zich duidelijk verbreed. Hetgeen ook blijkt uit een song als Wallflower Days. I don't know where to begin, but I know I can't keep it all in. It doesn't really work that way. Gotta say what I need to say. I don't wanna hesitate. care if I make mistakes. I don't wanna be the quiet one. Wanna jump in and have some fun. So make a pot of jambalaya. Yeah, Mardi Gras is coming soon. The wallflower days are through. So come on, baby, take my hand. We'll listen to the Zydeco denken dat het origineel van Hello Trouble van Buck Owens is. Niets is minder waar. Orville Couch en Eddie McDuff schreven het in 1962 en Orville's versie reikte tot een vijfde plaats in de country charts. De original van deze week. Woke up this morning, happy as could be. I looked out my window What did I see? Walking up my sidewalk, just as plain as day. Here comes trouble that I never thought I'd see when she went away. Hello, trouble. Come on in. Talk about heartaches, or in the world you've been. Well, I ain't had the misery trouble, trouble, trouble, welcome home. Well, I'll make a pot of coffee and let you rest your shoes. You can tell me those sweet lies and I'll listen to you. Cause I'm just a little part of the life you live. But I'd rather have a little bit of trouble and to never know the love you give. Hello, trouble. Come on in. Talk about heartaches where in the world you been. Well, I ain't had the miseries since you have been gone. Hello, trouble, trouble, trouble. Welcome home. Laura Benitez is een zangeres en songschrijfster uit Californië, die samen met haar begeleidingsband The Heartache in lokale clubs en zalen optreedt, om er op Amerikanige intercountry honky-tonk en rockabilly nummers te vertolken. Almost the Right One, Casa Michello, is afkomstig van haar meest recente album. country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Zangeres, gitarist en songwriter Lea Kliphuis kwam in 2010 na een muzikale reis door de Verenigde Staten met haar debuutalbum Can I Come By. Een folkrockplaat geïnspireerd door onder andere Emmylou Harris, Bruce Springsteen, Johnny Cash en Loretta Lynn. In januari 2016 zag haar tweede album, The World Owes Me Nothing, het levenslicht. Daarop is A Long Way From Home terug te vinden. Koopman ontdekte al op jeugdige leeftijd de gitaar en ontwikkelde zich tot een country, rock'n'roll en blues-gitarist van formaat. Naast een gedegen kennis van het Amerikaanse rootsrepertoire schrijft hij zijn eigen tekst over alledaagse onderwerpen, met een dosis humor en soms een kritische ondertoon. In 1999 maakte Koopman zijn eerste soloalbum, Stumbling Blocks, waarvan I Don't Stumble When I Sing afkomstig is. Tot slot van dit blokje kun je luisteren naar Clementine Volker met One More Last Night. Take a breath, step I was still a kid. I did not stumble that bad, just a little bit. I could hardly breathe, and it got worse on every fucking word. Seemed to be a curse. and always alone. when you're feeling lonely, you don't know what you're going through. Yeah, but I got a song, it's the like talking through a wall. Any way you can, you avoid a chat, and you are so afraid you might get laughed at. And always alone, but when you're feeling lonely, they don't know what you're going through. Yeah, well, I've got a song. Yeah, stumble until I die. I'm gonna ask the Lord for the reason why. And he'll probably say, son, don't get me wrong, but I guess you were born just to sing a song. And always alone, feeling so lonely. You don't know what you're going through. Yeah, but I've got a song. It's the home. quit you like too much tequila. But that don't stop me, I've got to see ya. Like cigarette smoke, wanna drag you in and hold you deep as long as I can. I want you, and I want you Well, they come after me. I'll give my heart to be sacrificed just to have you here tonight. was het blokje Country uit eigen land. Binnenkort verschijnt er van James Carruthers een album met songs van George Jones. Someday My Day Will Come is hier de voorbode van. Someday my day will come. I won't need a thing at all. Yes, I can stand. say just what I feel. Someday my day will come when dreams become reality. I'll be the one I want to be. Someday. It's a tiring path we travel through. For each step I take, Lord, I'm set back to. We all have roles in life to play. And I'll play a great one someday. Someday, my dear. true love right in my hand. I'll touch pretty rainbow's hand, and my cup will overflow. Someday my day will come, and I'll watch my ship. won't be made of sand. Someday my day will come. I'll hold true love right in my hand.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 Haar roots liggen niet in Texas, maar in het oosten van Kentucky en West Virginia. Haar album Southern White Lies scoorde nummer 2 positie in de jaarlijst van de Euro-Americana Charts in 2016. Er is net een nieuw album uit, genaamd Dancing Shadows. Er staan veertien door Marta gecomponeerde songs op, waarvan Suki er één is. Zoals ze zelf zegt, de songs vertellen haar levensverhaal uit het verleden en het heden. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. knocking at my door, hounds howling at the moon. Walk on down that hill, you warming me, missing you soon. Ashes to ashes and dust to dust. I got me nobody, and everyone I can trust. Well, I'm the queen of my cavern, hold my own on Wrecking Creek. Got no faith in no one feet, standing on that bedrock with my kinfolk's bones above. My babies are hungry. Well, mama's got lots of love. Well, they creep down here from Branchland and over from West Hamlin, slinking round in the from our mill and he slid That's shadows on the wall. That's shadows on the wall. Smell of smoke and wild. hoor graag artiesten die zich voornamelijk bezighouden met één genre en die laten horen dat zij dit beheersen. Ik moet zeggen dat voor A Good Time Call met mijn keuze Daytime Drunks wel voldoet aan wat country rockliefhebbers wensen. ten got boozing on my mind. My wife took the kisses up in the fridge, so I'm off to find another daytime drunk. together. is een prettig vooruitzicht, maar Terry Lee Palmer moet toch nog even wachten. Want ik plak er nog een uur aan vast. Zometeen nog een uur country. Working so hard it's hurting. I'm still stressing over my chill. So if you know where I'm headed, why don't you just meet me there? We'll keep the cold ones coming and watch our troubles all disappear.